Lot met het NOS Journaal. Iraakse militairen geven toe dat ze ongewapende IS-strijders hebben gedood. Vier Iraakse officieren en een luitenant zeggen anoniem tegen persbureau AP... dat ongewapende strijders worden geëxecuteerd. Ze weten dat ze hiermee het internationale recht schenden. Amnesty International zegt al langer dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen... naar oorlogsmisdaden in Mosul. Het invoeren van een eigen bijdrage voor geestelijke gezondheidszorg heeft de gewenste kostenbesparing opgeleverd. Er is 70 miljoen euro bespaard op de zorgkosten. Dat blijkt uit onderzoek. Maar dat wordt grotendeels teniet gedaan door het aantal gedwongen opnames van mensen met een zware stoornis. Dat verdubbelde en dat kostte bijna 60 miljoen euro extra. Na een jaar is de eigen bijdrage weer afgeschaft. Een man uit Gelderop is op heterdaad betrapt door de politie toen hij ecstasypillen aan het maken was in zijn schuur in de achtertuin. De politie hield het adres al langer in de gaten. De man, zijn vrouw en zijn zoon zijn aangehouden. In de schuur lagen rond de 18.000 ecstasypillen en 20 kilo MDMA. Dat is een grondstof voor de drugs. In een garagebox van het gezin werd nog een aantal kilo drugs gevonden. Ophef in Engeland over topsalarissen van de presentatoren bij de BBC. Niet alleen is er woede over de hoogte van de inkomens, maar ook over de grote verschillen tussen mannen en vrouwen. De best betaalde man is Chris Evans van Top Gear. Hij krijgt 2,5 miljoen euro. De best betaalde vrouw krijgt rond de half miljoen euro. De tweede dag van de Nijmeegse Vierdaagse zit erop. 1500 mensen zijn niet gestart of hebben de finish niet gehaald. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als gisteren. Bijna 40.000 wandelaars liepen hem wel uit. En dan het weer nog. Vanavond trekken opnieuw stevige onweersbuien het land over. In Zeeland en in Noord-Brabant geldt code oranje. Het blijft nog lang warm. Pas na middernacht daalt het kwik naar 18 tot 20 graden.